Michel Koenen met het NOS-journaal. Abdi Nageye heeft zilver gepakt op de Olympische marathon. De Nederlander rende een ijzersterke race in het bloedhete Sapporo. Hij won de sprint om het zilver van zijn Belgische trainingsmaatje Bashir Abdi. De Keniaan Eliud Kipchoge was de snelste en prolongeerde zijn Olympische titel. De wereldrecordhouder kwam solo over de finish. De laatste keer dat een Nederlander een medaille haalde op de Spelen was Gerard Nijboer in 1980. In Moskou won hij destijds ook zilver. In Italië is een topvrouw van de Napolitaanse maffia opgepakt op de luchthaven van Rome. De 70-jarige Maria Licciardi stond op het punt om naar Malaga te vertrekken, waar haar dochter woont. Lichardi, bijnaam Bloody Mary en de Kleine... is de zus van de overleden leider van een beruchte clan binnen de Camorra. Na zijn overlijden in 1994 nam ze samen met andere familieleden de leiding over. Ze was een van de meest gezochte criminelen van Italië. In Zwijndrecht is gisteravond een stille tocht gehouden voor de vermoorde dakdekker Manuel Alvarez. Zijn lichaam werd afgelopen maandag in stukken gehakt teruggevonden in koffers in een auto in Dordrecht. De auto stond al een paar dagen daar. Een man van 25 uit Zwijndrecht zit vast voor de moord. En de Tsjechische premier Babis heeft bij een verkiezingsbijeenkomst een ei naar zijn hoofd gekregen. Ook werd er met bier gegooid. Dat gebeurde volgens de premier door tegenstanders van de coronamaatregelen. Lijfwachten brachten Babiš in veiligheid. De politie heeft twee mensen opgepakt. In Tsjechië zijn over twee maanden verkiezingen. De populistische ANO-partij van miljardair Babiš gaat ruim aan de leiding in de peilingen. Het weer nog. Er trekken wat nieuwe buien over. Vooral langs de kust ook met onweer. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag geregeld buien, vooral in het westen en het noorden van het land. In de loop van de dag wordt het dan vaker droog met meer zon.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 En niet zo heel veel later zitten wij weer uren bij elkaar. Twee stoelen aan het water en je kijkt me weer hetzelfde aan. En ben je nog op reis geweest of heb je het maar laten gaan? Hey, weet je wat?